Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze zijn ontevreden met het coronabeleid van de regering... en willen dat er een afzettingsprocedure wordt gestart. De betogers willen ook dat de hoge inflatie en de gasprijzen worden aangepakt. De betogingen zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. De populariteit van Bolsonaro is al een tijdje aan het dalen... en heeft nu een dieptepunt bereikt in de peilingen. Een grote brand op het Hondurese eiland Guanaya heeft 90 huizen verwoest. Nog eens 120 huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. Vier mensen raakten gewond. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De brand brak zaterdagochtend voor zonsopgang uit. De luchtmacht van Honduras werd ingeschakeld om het vuur te blussen. Guanaya heeft zelf geen brandweerkorps en weinig wegen. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen door een val van een stijl rotspad in de Franse Vosges. Volgens Franse media struikelde de man over een wandelstok terwijl hij met zijn echtgenote aan het wandelen was. Hulpdiensten vonden het lichaam van de man ongeveer 100 meter lager. Het Sentier des Roches staat bekend als een van de moeilijkste wandelpaden in de Elzas. Volgens Franse media komt er gemiddeld één wandelaar per jaar om het leven. De organisaties achter de Gouden Kalveren zijn het oneens met de verontwaardiging die is ontstaan nu de eerste genderneutrale Gouden Kalveren allemaal naar mannen zijn gegaan. Vrijdagavond werden de Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Critici vinden dat vrouwen worden benadeeld... doordat er geen aparte categorieën meer zijn voor mannen en vrouwen. Ze zeggen onder meer dat er voor vrouwen minder dragende rollen zijn... waardoor zij automatisch minder kans maken.